Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De vader van het Amersfoortse gezin dat vermoedelijk op jihadreis is naar Syrië is Jermaine W. Hij is de broer van Jason W. die een celstraf uitzat voor deelname aan de Hofstadgroep, een terreurbeweging van radicale moslims. Burgemeester Bolsius van Amersfoort maakte vandaag bekend dat een gezin onlangs vertrokken is naar Syrië. Details over het gezin wil hij niet kwijt, maar volgens bronnen gaat het om Jermaine W. Hij werd in verband gebracht met de Hofstadgroep, maar werd daarvan vrijgesproken. Rond de stad Donetsk in het oosten van de Oekraïne zijn na het ingaan van het bestand vanmiddag nog enkele granaten afgevuurd en explosies gehoord. Over het algemeen lijken de partijen zich aan het staakt het vuren te houden. Het bestand is de eerste stap in een proces dat tot de definitieve beëindiging van de gevechten in Oost-Oekraïne moet leiden. Het akkoord voorziet verder onder meer in een uitwisseling van gevangenen en de terugtrekking van zware wapens. In het Brabantse Made is nog geen spoor van de levensgevaarlijke slang die is ontsnapt. Bewoners die dicht bij het huis wonen waar de cobra thuis hoort, wordt geadviseerd de nacht elders door te brengen. De slang bevindt zich misschien nog in het huis, maar kan ook door de spouwmuren en kruipruimtes naar huizen in hetzelfde blok zijn gegaan. Morgen gaat het zoeken naar de cobra verder. De pedofielenhulplijn Stop het nou kan blijven bestaan. Door geldgebrek kondigde de hulplijn aan te moeten stoppen... maar de ministeries van Veiligheid en Justitie en VWS... hebben voor twee jaar subsidie beschikbaar gesteld... zodat het werk door kan gaan. Stop het nou biedt gratis en anoniem telefonische hulp... aan mensen met pedofiele gevoelens. In het Stedelijk Museum in Amsterdam is vanavond een overzichtstentoonstelling geopend van kunstenares Marlène Dumas. Vanuit de internationale kunstwereld is daar veel belangstelling voor. Marlène Dumas is geboren in Zuid-Afrika, maar woont al twintig jaar in Nederland. Haar werken zijn heel gewild en worden op veilingen voor astronomische bedragen verkocht. Het weer vannacht overwegend droog en zwaar bewolkt. Ook hier en daar mist een minima van 15 naar 16 graden. Morgen veel bewolking, maar ook wat zon.